Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De politie moet pri aan agenten. Daarom worden plegers van diefstallen en inbraken deze zomer minder snel opgepakt... ook als er een dader in beeld is. Dat zeggen woordvoerders van de politie in Rotterdam en Amsterdam in het AD. In de zomervakantie, als agenten met verlof zijn... worden veel zaken niet eens in behandeling genomen. Aangiftes liggen weken tot maanden in de la... Hoewel agenten wordt gevraagd om overuren te maken om de bezetting op peil te houden. Oorzaak is volgens de krant dat de zogenoemde robuuste basisteams van de politie overlopen van het werk. Voor migranten is gezinshereniging nog steeds de belangrijkste reden om naar Nederland te komen. Volgens het CBS waren er in 2015 bijna 160.000 immigranten. Een derde daarvan was gezinsmigrant en hun aantal was ongeveer het dubbele van het aantal asielmigranten. De meeste gezinsmigranten kwamen uit Polen, Syrië, Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk. Paus Franciscus steunt de ouders van de Britse baby Charlie Gard in hun strijd om hun zieke kind in leven te houden. Eerder nog zei het Vaticaan dat er soms grenzen zitten aan de medische wetenschap. De baby leidt aan een zeldzame genetische afwijking en een hersenbeschadiging. Vorige week werden de artsen die de behandeling willen staken door rechters in het gelijk gesteld. De vier Arabische landen die Qatar boycotten hebben de deadline voor een reactie op hun eisen met 48 uur opgeschoven. Het ultimatum liep eigenlijk vannacht af. Het uitstel kwam er na een verzoek van bemiddelaar Kuwait. Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Qatar islamisten en Iran steunt. Ze hebben daarom de banden verbroken en een lijst opgesteld met 13 eisen. Sinds vannacht twee uur is de Maastunnel in Rotterdam voor twee jaar in zuidelijke richting afgesloten. De tunnel moet worden opgeknapt, de rijbanen en techniek zijn aan vernieuwing toe. De tunnelbuizen worden om beurten aangepakt, zodat er in noordelijke richting altijd één open blijft. Het weer, vanochtend nog veel zon, later meer bewolking en kans op een bui bij een graad of 23. Later in de week wordt het iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een half uur extra reistijd. A4 naar Amsterdam tussen Delft en Dorp 14 met 20 minuten vertraging. A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Stad West 9. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel West 2. Verderop richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 6. A15 verderop richting Europoort tussen Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 7 na een ongeluk maar de weg is daar weer vrij.